Visser met het NOS-journaal. De huren in 10 regio's met een schaarse woningmarkt mogen met maximaal 123 euro per maand omhoog. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. De Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam hadden een kort geding aangespannen tegen het besluit van minister Donner. Volgens de huurdersverenigingen worden daardoor tienduizenden sociale huurwoningen in vooral de grote steden onbetaalbaar. De maatregel geldt overigens alleen voor nieuwe huurders. Uit Libië komen berichten dat Sirte is gevallen. De stad was het laatste bolwerk waar strijders van de verdreven kolonel Gaddafi nog stand hielden. De val van Sirte is nog niet officieel bevestigd. Verslaggevers in Sirte zeggen dat de beslissende aanval vanochtend rond 8 uur werd geopend en dat de strijd na anderhalf uur voorbij was. Van de grote pensioenfondsen staat PMT, het Fonds voor de Metaal en Techniek, er het slechtst voor. De dekkingsgraad is gedaald naar 84,3 procent. Pensioenfondsen moeten een minimale dekking hebben van 105 procent grootste pensioenfonds van Nederland, ambtenarenfonds ABP, heeft nu een dekkingsgraad van 90%. Bij een te lage dekkingsgraad kunnen de pensioenen niet langer de loonstijgingen volgen. Minister Opstelten heeft kritiek op de beslissing van het OM om een zakkenroller in Amsterdam niet te vervolgen. De vrouw werd zondag door een speciaal politieteam opgepakt. Ze kreeg daarna door de agenten een papiertje met duizend op haar rug gespeld. Omdat ze de duizendste zakkenroller was die door het team is gearresteerd. Het OM vindt dat de vrouw door de media aandacht al genoeg is gestraft. Consumentenvertrouwen is in de maand oktober verder afgenomen. Toch was de daling volgens het CBS niet zo groot als in augustus en september. Consumenten zijn vooral pessimistisch over de economische vooruitzichten. Werkloosheid is voor de derde maand op rij toegenomen. Er zijn nu 438.000 mensen werkloos. Het weer, buigheid, die neemt langzaam af en steeds vaker breekt de zon door. Het is ongeveer 11 graden.